Vandaag alweer de eerste van oktober 2010. De lijst bestaat uit 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 18 dalers. En dan houden we drie platen over en die drie platen komen volledig nieuw binnen. Ik denk dat ook drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. John Mayer doet dat, half of my hart na 16 weken. 15 weken voor Kylie Minogue, All The Lovers. En Train If It's Love na 13 weken ook verdwenen. Snelste stijger is deze week voor Roll Deep. Green Light gaat 9 plaatsen omhoog. Mark Ronson, Bang Bang Bang, zakt er 8 en is daarmee de snelste daler. Net als vorige week het langst genoteerd Kate Perry California Girl staat ondertussen alweer 20 weken lang in de lijst genoteerd. Deze week beginnen we op nummer 37. Eh, we doen dat met de allernieuwste binnenkomer. De meeste mensen die zullen de Plain White Tees nog wel kennen van hun single Hey There Delilah. Drie jaar terug was dat een van de grootste hits van hun. En de meeste mensen dachten toen wel dat zal een eh, eendagsvlieger eendagsvliegje gaan worden. Daar begon het ook aardig op te lijken. Maar nu zijn ze eindelijk terug met een hit in Europa de vraag dus nu of het echt een hit gaat worden of dat Hey There Delilah toch de enigste echte hit blijft van de Plain White Tees.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 We may only have tonight, but till Rhythm of Love, nummer 37, de Plain White Nieuw binnen deze week in de lijst van Europa. we gaan meteen door met alweer de volgende binnenkomen. Die vinden we namelijk op 34. Staat uh, twee platen dan tussen. Lady Antebellum, Nick You Now, zak van 29 naar 35. Eh, en van 32 zakken naar 36 is het Ina met Amazing. De volgende plaat wordt al een hele tijd gedraaid op de Nederlandse radio. Maar nu is dus ook de rest van Europa aan de beurt om deze platen in de armen te omsluiten. Met een titel als Fuck You zit je natuurlijk wel gerand. Lily Allen kan er natuurlijk al over meepraten. En ook Zilo Green kan dat nu gaan doen. Zijn tijd ook Fuck You en komt deze week binnen op nummer 34 in de lijst van Europa.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 Vorige week nog terug te vinden op nummer 30, deze week zak ze verder naar 33, maar met 20 weken toch wel alweer het langst genoteerd van allemaal. CeeLo Green stond ervoor op 34, kwam nieuw binnen met Fuck You. En Lady Antebellum Need You nou vonden we ook nog op eh, nummer 35 daarvoor. En kennen wij James Blunt nog. In 2005 scoorde hij met zijn eh, muziekgenre dat John Lennon in de jaren 70 succesvol maakte. Zijn debuutsingle You're Beautiful werd een megahit en hit als eh, Goodbye My Lover, 1973 en The Same Mistake volgde later. Latere singles behaalden echter eh, wel wat minder succes, mede door het feit dat veel mensen zich begonnen te irriteren aan zijn aparte stemgeluid. James laste even een pauze in en verdween uit de spotlight. Maar alles wat weg is, komt terug. En daar kan eh, James Blunt nu ook weer over mee praten. Nummer 31 is deze week voor hem. Zijn nieuwe single heet Stay the Night. En hoor je hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. de hoogste binnenkomen voor James Blunt deze week. Steden en komt binnen op nummer 31. Geeft ons even de tijd om eh, achterom te kijken. Adam Lambert, If I Hate You, zakt deze week van 39 naar de allerlaatste plek. Aura, I Will Love You Monday, 19 weken staat zij in de lijst. Ze zak van 36 naar 39. Sister Sisters, Fire With Fire staan 14 weken in de lijst. Zakken van 34 naar 38. Plain White Tees met The Rhythm of Love komen nieuw binnen op 37. Ina Amazing staat 15 weken in de lijst, zak van 32 naar 36. Verlies ook deze week voor Lady Antebellum. Niet Juna zak van 29 naar 35. CeeLo Green, Fuck You, komt nieuw binnen op 34. En voor Kay Perry en haar California Girls lijkt het ook steeds verder over te zijn. 20 weken lang staan ze in de lijst, zakken van 30 naar 33. Hurts met Better Than Love staat nu 11 weken in de lijst. Zak 6 plaatsen van 26 naar 32. James Blunt, Stay the Night hoorden we net. Nieuw binnen op nummer 31. Nummer 30 is je dan voor de snelste daler van deze week. Mark Ronson zijn Bang Bang Bang. 13 weken in de lijst. Zakken van 32 naar nummer 30. En vorige week kwam deze man binnen. Hij deed het toen op nummer 35. Deze week stijgt hij 6 plaatsen. Komt hij naar 29. Eh, ik heb het over Bruno Mars. Zijn single heet Just The Way You Are. Zometeen heb ik ook de nummer 37 nog voor je. Nelly, Just A Dream. En we gaan even kijken wat het weer doet hier in de regio.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 106.9 ZFN knowing somebody's got my baby. And now you ain't around, baby, I can't think. I should've put it down, should've got that ring. Cause I can still feel it in the air. See a pretty face, run my fingers through her hair. My love, my life, my shawty, my wife. She left face at every turn. Trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope she know that she the only one I yearn for. More and more I miss her, what will I learn? Didn't give her all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about my baby. Hey, she was so easy to love. But wait, I guess that love wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. And now I'm wishing, wishing she'd pick up the phone. But she made the decision that she wanted to Somebody put your hands up and had it gone, and you wish you could give them everything. everything. Said if you ever love somebody, put your hands up. If you ever love somebody, put your hands up. Let it gone, and you wish you could give them everything. realiteit al voor Nelly. Dit was Just a Dream. Vorige week kwam die binnen op nummer 31. Deze week zit er al een eh, stijgende lijn in. Hij komt namelijk terecht op nummer 27. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag alweer eh, de eerste vrijdag van oktober en zelfs de eerste dag van oktober. En vandaag schijnt vanmiddag de zon en blijft het de hele middag droog. De wind die waait wel uit het zuiden tot zuidoosten en is over land meest matig. Aan zee zelfs vrij krachtig. De temperatuur die stijgt vanmiddag naar een maxima van 16 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en later vanavond en de komende nacht valt er geruime tijd zelfs wat regen. wind waait uit het zuiden en is overlandmatig, aan zee zelfs krachtig. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 12 graden. Morgen beginnen we de dag weer met veel bewolking en regen, maar die regen die trekt geleidelijk uit de regio weg en de rest van de dag blijft het overwegend droog. De bewolking houdt echter wel de overhand, maar soms is er gelukkig ook nog een knipoogje van de zon te zien temperatuur stijgt naar een maxima van 17 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer overwegend bewolkt, maar wel eh, vrijwel overal in de regio droog. Wind waait uit het zuiden tot zuidoosten is eh, matig tot krachtig. Temperatuur daalt naar een graadje of 14. Zondag zijn er weer veel wolkenvelden, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige aan zeekrachtige zuid- tot zuidoostelijke wind. met die wind wordt weer eh, zachte lucht aangevoerd. En door die zachte lucht loopt de temperatuur op naar een maxima van 20 graden. Ik heb eh, goed nieuws en eh, slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is dat ze nergens eh, achter elkaar staan die autootjes. Heb ik wel wat slecht nieuws voor je. Dat is namelijk dat ze staan te flitsen. En wel op de N201. Hoofddorp richting Heemstede is dat ter hoogte van hectometerpaal 22.1. Dat is onder het viaduct van de N205. Daar staat een grijze Volkswagen Touran. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Zandvoort luisteren naar 5 minuten over de klok van half 4. Een bijzonder goede middag. Jordi ook hier tijdens de Breakdown Get Out of My Way. En drie mensen hebben daarna geluisterd, want in haar derde week gaat ze drie plaatsen omhoog. Van 28 naar 25 naar voor Nelly Just a Dream. Twee weken in lijst van 31 omhoog naar 27. Greenlight is de single van Roll Deep en vinden we deze week op nummer 24.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 De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. a fear Scouting for Girls hoorde je met Famous op nummer 22 deze week. Drie weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Van 25 omhoog naar 22. Daarvoor hoorde je Roldiep. Van 33 gingen hun naar 24. En zij zijn de snelste stijger van deze week. Er zit één plaat tussen. Die is van Eminem en Rihanna. Love the way you live. 14 weken in de lijst. Van 17 zakken zij naar 23. Vanavond is er wat aan de hand in de Club Ocean. Daar is een verjaardag. En wel die van eh, Letro Galung. En die heeft ervoor gezorgd dat er aardig wat eh, upcoming DJ's zijn voor hem. Mark Benjamini, Alvaro Kent G en Leto Galoon, om even een paar grote namen te noemen. House Fantasy Ice Cold Edition. En daarom zullen we extra uitpakken met verschillende dingen zoals ijsjes, shotjes en andere leuke extra's. Jullie zijn van harte welkom. Ja, jullie als luisteraar. Ik heb hier namelijk in de studio zes bandjes liggen en ik mag ze gaan eh, weggeven. En ik ga dat op eh, een bepaalde manier doen. Degene die ze namelijk graag wil hebben, je mag ze gewoon komen ophalen in de, in de studio. Doe dat bij mij voor 5 uur en misschien zelfs tussen 5 en 7 nog bij eh, Rudy. Nog niet helemaal zeker of die straks je weekend in doet, maar mocht hij er zijn en er zijn nog bandjes, dan weet ik zeker dat je bij hem ook kan zijn. Ze zeggen luister naar eh, Lady Antebellum, die geeft namelijk het eh, goede voorbeeld op nummer 21. I Run To You. 20 van deze week is van Lady Antebellum. I Run To You. Vier weken lang staan ze nu in de lijst van Europa en zij zijn op nummer 21 de eerste zittenblijver van vandaag. Nummer 30 is er voor Mark Ronson. Bang Bang Bang staat 13 weken in de lijst. Zak van 22 naar die plek 30 toe. Bruno Mars, Just The Way You Are, zijn tweede week van 35 gaat hij omhoog naar 29. Joshua Raiden, I Would Rather Be With You zakt van 24 naar 28 in haar 11e week. En Nelly met Just a Dream gaat 4 plaatsen omhoog in zijn tweede week. En komt dan terecht op 27. Maroon 5 Mystery staat 10 weken in de lijst, eh, zakt van 20 naar 26. Kylie Minogue, Get Out of My Way. Ze stijgt in haar derde week 3 plaatsen van 28 naar 25. 24 is er voor eh, Roll Deep met Greenlight. Derde week van 33 omhoog naar die 24e plek verlies is er voor Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Zak van 17 naar 23, staan 14 weken in de lijst. Scouting for Girls Famous gaan van 25 omhoog naar 22 in de derde week. Lady Antebellum hoor je I You. En wat ik al zei, de eerste zitten blijven deze week is in hun handen en wel op nummer 21. Nummer 20, die is er voor Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter, Not Giving Up On Love. Vijf weken lang in de lijst van Europa, van 23 omhoog naar nummer 20. Like life's not on your side. its way. februari 1988, toen kwam deze hitmachine op de wereld. Hitmachine is het uh, eh, DMO, noem ik nog even, Love The Way You Lie. En nu deze single, The Only Girl In The World. Drie weken genoteerd in de lijst van Europa. Vorige week nog te vinden op 27. Deze week gaat ze weer een stukje omhoog en wel naar 19. Daarvoor de single van Armin van Buren, Sophie als Baxter, Not Giving Up On Love. Van 23 gaan zij omhoog naar nummer 20. Op weg naar het nieuws van 4 uur, op weg naar 2 uur van de Euro Breakdown, op weg naar de nummer 1 van Europa. En ook in twee uur natuurlijk even de blik op de Nederlandse top 40 en even wat uh, nieuwtjes uit de mensen die genoteerd staan in de lijst van Europa. Ook natuurlijk de beste muziek in twee uur. En ik heb hier nog steeds eh, zes bandjes klaar liggen voor je voor vanavond. House Fantasy, de Ice Cold Edition in Club Ocean. zal open om 10 uur en eh, alles begint daar om 11 uur vanavond.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 Volgens zijn woordvoerder vindt Balkenende dat hij ruimte moet maken voor een nieuwe generatie... en dat hem terughoudendheid en bescheidenheid past. De oud-premiers Van Acht en De Jong zullen morgen tegenstemmen. De 95-jarige Piet De Jong zal waarschijnlijk ook het congres toespreken. Ook minister Ballin gaat tegenstemmen. Hij zegt dat zijn zorgen door het regeerakkoord niet zijn weggenomen, maar juist zijn versterkt en verdiept. IKEA heeft voor het eerst zijn winstcijfers bekendgemaakt. Het Zweedse meubelconcern boekte vorig jaar een winst van 2,5 miljard euro. 11% meer dan het jaar daarvoor. De omzet kwam uit op ruim 23 miljard. Een record. IKEA is het grootste meubelconcern ter wereld. Omdat het niet beursgenoteerd is, is IKEA niet verplicht om winst- en omzetcijfers te publiceren. De nieuwe topman wil meer openheid. Vooral in Azië steeg de vraag naar IKEA-meubels. Moslimjongeren kiezen gemiddeld Moslimjongeren lezen gemiddeld meer kranten dan niet-moslimjongeren. Ook gebruiken ze meer mediabronnen om aan informatie te komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Volgens de onderzoekers kijken moslimjongeren ook meer naar nieuwsprogramma's op televisie. Voor het onderzoek zijn 2400 jongeren ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt dat moslimjongeren de Nederlandse media op de voet volgen. Enerzijds om te weten wat er over hen wordt geschreven, anderzijds vanuit de behoefte om erbij te horen, zeggen de onderzoekers. Op de A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk vier doden gevallen. Het zijn een vrouw en drie kinderen. Een ander kind raakte zwaar gewond. De kinderen kwamen niet allemaal uit hetzelfde gezin. De auto waar ze in zaten kwamen door nog onbekende oorzaak tussen twee vrachtwagens terecht. Volgens de politie is er van de auto weinig meer over. Het weer, zonnige periode, maxima vandaag rond 17 graden. Vanavond toenemende bewolking, in het zuidwesten kans op regen. Morgen overal grijs en ook regenachtig. Het wordt dan 18 graden. Dit was het. Zandvoort, heeft het al 20 jaar. En jij beleeft